Drie uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Schaffhausen in Zwitserland is vanochtend een man met een kettingzaag een kantoorpand binnengedrongen. Daar heeft hij vijf mensen verwond, twee van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte is nog steeds op de vlucht, daarom krijgen mensen in Schaffhausen het advies om binnen te blijven. De man zou er vandoor zijn gegaan met een bestelbus. Agenten zijn bezig met een klopjacht en zoeken hem met hulp van helikopters. Volgens de politie gaat het niet om een terreurdaad. Bij een aanslag met een autobom in de Pakistanse stad Lahore zijn zeker twaalf doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden. De explosie was op een populaire groentemarkt in het centrum van de stad. Het is niet bekend wie erachter zit. Volgens bronnen bij de politie was de aanslag gericht op agenten. Vanochtend vielen bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul al zeker 36 doden. Die aanslag is opgeëist door de Taliban. De Filipijnse president Duterte voelt er niets voor om gas terug te nemen in de strijd tegen drugs. In een toespraak tot het parlement zei hij dat drugsverslaafden en drugsdealers kunnen kiezen uit twee kwaden, de gevangenis of de hel. In de antidrugsoorlog zijn duizenden mensen uit de weg geruimd door de politie en kaders die met goedkeuring van de regering opereren. De brandweer wil met panzervoertuigen de brand in de grotten tussen Cannes en Maastricht blussen. Het leger wordt daarom om hulp gevraagd. De panzervoertuigen zouden veilig de grotten in kunnen, zo ook als er brokstukken naar beneden komen. De brandweer gaat ook zuurstof in de grotten blazen om het vuur aan te wakkeren. Nu smult het hooi vooral. Het weer, stevige buien, maar ook wat zon. Boven de Waddenzee, het IJsselmeer en het Markermeer is ook kans op onweer en waterhozen. Het wordt maximaal 19 graden. Morgen ook enkele buien, maar later droog en af en toe zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Short.